van 5 uur. Dit is Ewald de Jong met het eiland Tassos woedt een aantal grote bosbranden. De noodtoestand is uitgeroepen op het eiland dat voor de noordkust van de Peloponnesos ligt. Honderden brandweermensen proberen het vuur te blussen. Ze worden daarbij geholpen door vrijwilligers en het leger. In het dorp op het eiland zijn zeker acht huizen verwoest door het vuur. De inwoners zijn geëvacueerd, net als twee kloosters. Tassos wordt vooral veel bezocht door Bulgaarse vakantiegangers. In de VS wordt er jaarlijks herdenking gehouden van de aanslagen van 11 september 2001. Aan de voet van het nieuwe One World Trade Center in New York is een grote ceremonie... waar onder meer honderden nabestaanden bij zijn van de 3000 slachtoffers. President Obama hield een toespraak bij de herdenking bij het Pentagon... dat in 2001 ook werd getroffen. Hij prees Amerika's veelkleurigheid en deed een beroep op de Amerikanen... om zich niet door hun vijanden uit elkaar te laten spelen. Bij een demonstratie van anti-islambeweging Pegida in Den Haag zijn zo'n 15 mensen aangehouden. Vier kopstukken van de beweging werden gearresteerd omdat ze een t-shirt droegen met een man die een hakenkruis en een IS-logo in de prullenbak gooit. Ook werd iemand gearresteerd die verkleed was als de profeet Mohammed met een bom op zijn hoofd. Na de mars van Pegida werden bij een tegendemonstratie op het Malieveld nog eens 10 mensen aangehouden. Golfer Joost Luiten heeft voor de tweede keer het KLM Open toernooi gewonnen. In Spijk hield hij de Oostenrijker Wiesberger drie slagen achter zich. Luiten was de dag begonnen op de derde plaats, maar steeg al snel in de ranglijst. De 30-jarige Luiten won het toernooi eerder in 2013 toen de KLM Open in Zandvoort werd gehouden. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Met name in het westen. Plaatselijk kan nog een buitje vallen. Vannacht overal opklaringen en hier en daar mist met minima rond 16 graden. Morgen zonnig en warm van 25 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden.